Kees Groot met het NOS-journaal. Zorginstellingen mogen ouderen niet extra laten betalen... als ze vaker dan drie keer per jaar de alarmknop indrukken... omdat ze zijn gevallen. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid gezegd... in de Tweede Kamer op vragen van de PvdA. In het AD werden twee instellingen genoemd... die zo'n valboete zouden hanteren. Volgens De Jonge staat het inderdaad in hun voorwaarden... maar zou het in de praktijk nooit gebeuren. Toch heeft hij de zorginstellingen gevraagd de valboete uit de voorwaarden te schrappen. De Amerikaanse president Trump is niet uitgenodigd voor de klimaattop volgende maand in Parijs. Dat heeft het kantoor van de Franse president Macron gezegd. Op 12 december komen in Parijs zo'n 100 regeringsleiders en organisaties bijeen om de voortgang te bespreken van de afspraken over het klimaat die daar twee jaar geleden zijn gemaakt. Trump heeft gezegd dat hij zich wil terugtrekken uit dat klimaatakkoord. De in opspraak geraakte Welsh minister Sargent is doodgevonden. Hij werd vrijdag ontslagen nadat verschillende vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend vanwege ongepast gedrag. Hij was al geschorst door zijn partij. Aangenomen wordt dat de 49-jarige Sargent zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De secretaris van de Al-Huda-moskee in Geleen is opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... en het financieren van terrorisme, zegt zijn advocaat. Ook de voorzitter van de moskee is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen. De twee mannen hebben zichzelf gemeld bij de politie. De Al-Huda-moskee kwam al eerder in opspraak. Volgens de burgemeester van Geleen werd het gebouw wel erg snel afbetaald... zonder dat bekend was waar het geld vandaan kwam. Het weer zonnig, maar in het noorden en noordoosten kan het bewolkt en mistig zijn. En daar wordt de 8 graden dan ook niet gehaald. Vanavond neemt vanuit het oosten de bewolking toe. In het westen blijft het helder en kan het vannacht weer rond het vriespunt worden. Morgen veel bewolking bij opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat maar één file die meer dan 10 minuten oponthoud oplevert.